Waterbalgemoed bij het NWS Journaal. Duizenden mensen vluchten de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba uit... vanwege oplaaiende gevechten tussen aanhangers van de president en van de vicepresident. Het geweld dat vrijdag begon heeft al aan honderden mensen het leven gekost. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders het land zo snel mogelijk te verlaten. De angst is dat er opnieuw een burgeroorlog uitbreekt in Zuid-Soedan. Die was er tussen 2013 en 2015 ook al. De VN-veiligheidsraad heeft na een spoedvergadering gepleit voor de inzet van meer vredestroepen. In de Portugese hoofdstad Lissabon is vannacht massaal gevierd dat het land voor het eerst Europees kampioen voetbal is geworden. Overal in de stad werd vreugdevuurwerk afgestoken, muziek gemaakt en reden auto's toeterend rond. President de Souza zei op nationale tv dat dit Portugal op zijn best is. De Portugezen wonnen met 1-0 van gastland Frankrijk. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de verlenging. In Parijs waren er na de nederlaag van Frankrijk wat relletjes. Toen de politie traangas had ingezet, werd het weer rustig. Noord-Korea dreigt de Zuid-Koreanen met een fysiek antwoord... als de zuiderburen een geavanceerd raketafweersysteem laten plaatsen. Het Noord-Koreaanse leger zegt in een verklaring klaar te zijn om Zuid-Korea in een vlammenzee te veranderen. Vrijdag maakte de VS bekend het afweersysteem in Zuid-Korea neer te zetten... als bescherming tegen aanvallen door Pyongyang. In Rotterdam is afgelopen avond een man doodgestoken. Het gebeurde in het zuiden van de stad. Op een andere plek in Rotterdam is één verdachte aangehouden. Omstanders zouden het slachtoffer naar het ziekenhuis hebben gebracht... maar hij overleed nog voor hij daar aankwam. De politie kan nog niet zeggen over de toedracht van de steekpartij. Het weer de komende uren wordt het overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of 16.